Het waren er tot nu toe 67 tegen 47 vorig jaar. De hoge cijfers komen onder meer door de oorlog in Oekraïne, waar 12 journalisten stierven. Het gaat om correspondenten, verslaggevers, fotografen, cameramensen en assistenten. Door opgeleid bendegeweld in Mexico kwamen elf journalisten om. En ook in Haiti was het dodental hoog. Daar vonden zes journalisten de dood. In een woning in Schiedam zijn de afgelopen avond twee mannen aangehouden... die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij eerder vandaag in Rotterdam. Twee mannen en een vrouw raakten bij de schietpartij gewond. De mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is onbekend. Ook de precieze rol van de aangehouden mannen is onduidelijk. Het politieonderzoek gaat nog door. In de VS is een voormalige politieagent veroordeeld tot 3,5 jaar cel... vanwege zijn betrokkenheid bij de gewelddadige dood van George Floyd. Die stierf twee jaar geleden in Minneapolis nadat een andere agent minutenlang zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan had gedrukt. Floyds dood leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. De vandaag veroordeelde oud-politieman is een van de vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Floyd. Twee van hen zitten ook jarenlange celstraffen uit. De zaak tegen de vierde agent loopt nog. Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal. Oranje verloor de kwartfinale van Argentinië na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 2-2. De penalties van Van Dijk en Berghuis werden door keeper Martinez gestopt... waardoor de Argentijnen wonnen. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot lokaal min 6.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 And I'm dressing up like Santa Claus on Christmas. As soon as I can get out on on parole wenst jullie allemaal fijne dagen en een